Curaçao te gaan vliegen, als de situatie dat toelaat. Veiligheid staat daarbij voorop, zegt Corendon. De vliegmaatschappijen zeggen allemaal de situatie in Venezuela goed in de gaten te houden. Op verschillende plaatsen in het land zijn er ongelukken gebeurd door de gladheid. In Heerjansdam kwam een auto op zijn kop in een sloot terecht. Omstanders gingen het water in om de drie inzittenden te helpen, schrijft Rijmond. Ook in Os en Oud-Beierland gleden auto's van de weg in de sloot. In het hele land geldt tot maandagavond code geel vanwege de gladheid. En Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgeschoten. Erg ver kwam het niet, want volgens het Japanse ministerie van Defensie is het neergestort. In november testte Noord-Korea ook een raket. Leider Kim Jong-un bezocht afgelopen tijd veel wapenfabrieken... en zei daarbij dat hij wil dat zijn land veel meer tactisch geleide wapens produceert. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en er kan ook sneeuw bij zitten. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook overdag krijgen we buien met soms sneeuw of natte sneeuw. Het wordt dan 0 tot 4 graden. En dat was het nieuws van het ANP. i All all night, been looking all my life, trying to find something new. the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy, but love was a cold bed. Locked inside my memory, and only you possess the key.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 That's right. You used to say it'll be okay, suggest little nice things I should do. Uh-huh. And when I go home at night and lay my head down, all I seem to think about was you and how you make me wanna be the one I'm with. Ooh, yeah. A new relationship with you, that's oh, all yeah. Think about her and all the things that come along with you. Make me, you make me. one that hooked us up, knowing it should have been you. uh <laughs> What's sad is that I love her, but I'm falling for you. Uh-huh. What should I do? Should I tell my baby bye bye? Should I do exactly what I feel inside? Cause I, I don't. sounds better with you. Cue music. C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit.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 Que sera, oui, sera, me voici, me voici. ¡Oh!